uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Republikeinen in de VS spreken schande van de huiszoeking in de villa van oud-president Trump. Ook politici die de laatste tijd wat afstand hadden genomen van Trump nemen het nu voor hem op. De republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoek geëist naar de gang van zaken. Politie en justitie hebben nog niets gezegd over de reden voor de inval... Maar waarschijnlijk is in het huis in Florida gezocht naar archiefstukken... die Trump na zijn presidentschap had moeten overdragen aan het Nationaal Archief. Het kabinet wil gemeenten gaan dwingen om asielzoekers op te vangen in rijksgebouwen. Nu weigeren veel gemeenten om de bestemming aan te passen. Staatssecretaris Van der Burg en minister De Jonge hebben de Tweede Kamer laten weten dat ze willen dat de gemeenten een, gewettelijke, een wettelijke opvangtaak krijgen waar ze niet onderuit kunnen. Van alle EU-landen had Nederland de afgelopen maand de hoogste gasprijs. 283 euro per megawattuur, meldt Nieuwsuur op basis van een prijsvergelijkingssite. Dat was ruim twee keer zoveel als het gemiddelde in de EU. Ook in Duitsland en België was gas ongeveer de helft goedkoper. De brandweer is nog de hele nacht bezig geweest met het blussen van de brand bij de Brouwersdam op Goeree Overflakkee. Die brak gistermiddag uit in een natuurgebied. De brandweer had moeite om aan water te komen... maar er zijn pompen ingezet die het water over lange afstand kunnen verplaatsen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Er zijn geen aanwijzingen voor brandstichting. En de grote brand in een olieopslag op Cuba is onder controle. De brand brak vrijdag uit door blikseminslag in een olietank in de kustplaats Matanzas. Het vuur sloeg over naar nog drie andere tanks. Zeker één brandweerman is om het leven gekomen en veertien worden er nog vermist. De rook is inmiddels wel veel minder... en de Cubaanse brandweer kon voorkomen dat er olie in zee stroomde.